Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De directeur van Feyenoord stapt op omdat hij wordt bedreigd. Mark Koevermans is meerdere keren lastig gevallen. De laatste keer werd de ruit van zijn voordeur ingegooid en ondergespoten met graffiti. Vorige week zei hij nog dat hij niet wilde stoppen vanwege de bedreigingen. Je wil ook niet wijken natuurlijk voor intimidaties en bedreigingen. Maar heeft u dat wel overwogen na wat er eh, gebeurd is? nou ja, kijk, uiteindelijk, weet je, niemand vindt het leuk denk ik om, eh, om, om, bedreigd te worden. En je wil overal vrij kunnen rondlopen. Ik denk dat dat het gemeengoed is wat we allemaal hebben. Maar nu gaat hij dus toch weg, omdat hij niet meer kan werken zonder zich zorgen te maken over zijn veiligheid en die van zijn gezin. De bedreigingen hebben mogelijk te maken met de plannen voor een nieuw stadion, vertelt verslaggever Tom van het Hek. Er zijn een groot aantal mensen die eh, erg fanaat zijn om eh, alles in de kuip te houden. En fel gekant zijn tegen het stadion. En met name ook de harde kern van Feyenoord eh, heeft zich in die discussie geroerd. Mogen duidelijk zijn, het is, het is hoe dan ook een zeer trieste zaak hè, dat iemand op basis van een andersoortige mening ja, zodanige bedreigingen naar zijn hoofd en ook voor zijn gezin krijgt dat hij dit besluit moet nemen. Koevermans zegt dat opstappen bij Feyenoord pijn doet, maar dat dit het beste besluit is. De schade is groot na de brand in de binnenstad van Aalsmeer. Gisteravond vatten een winkel en bovenliggende woningen in aanbouw vlam. Deze bewoner stond vanochtend nog even bij te komen van de schrik. Heftig. Eh, flinke brand. Veel brand in mannen. Ja, echt binnen, binnen een paar seconden stond het echt in lichte laaien. En eh, bijna volledig afgebrand. De gevel staat, maar ik denk dat alles erachter eh, volledig weg is. De brand in Alsmeer is onder controle, maar de brandweer kan nog niet naar binnen vanwege de schade. De leiders van de VVD, D66, CDA en de ChristenUnie zijn vanaf nu een paar dagen weg met z'n allen op een chic landgoed. Samen met de informateurs proberen ze het eens te worden over een coalitieakkoord. Drie dagen compromissen sluiten en uitruilen dus, vertelt collega Roel Bolsjes. Voor het eerst wordt er echt onderhandeld. Voor het eerst zal het er ook echt verhit aan toe gaan. Maar blijven ze met elkaar in gesprek en zijn ze bereid tot het maken van besluiten... dan kan het de komende week wel rap gaan. Maar een helemaal afregeerakkoord wordt niet binnen een paar dagen verwacht. Dus tikken we deze week de langste formatie aan sinds de Tweede Wereldoorlog. Het weer eerst grijs, maar vanuit het zuiden breekt de zon steeds vaker door. Het wordt een graad of 16, morgen nog ietsje zonniger.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 Maar onze kleine meid, oh ze werd verliefd en ze wilde met hem trouwen. Toen geef je hart niet zomaar weg, wees niet te goed van vertrouwen. Kijk die kerel aan en zeg, is dat er een? nog? Maar ze schreeuwde haar vader recht in zijn gezicht. hey pa, je loopt te zeiken. Als jij zo ontzettend veel van ons mama houdt, dan laat je dat verdomd slecht blijken. Ze kijkt al jarenlang zo sip, haar hele smoelwerk staat op janken. En dan vertel je mij zo doodleuk als je kan voor liefde te bedanken. Toen geef je hart niet zomaar weg. Wees niet te goed van vertrouwen. Toen kijk die kerel aan en zeg: Is dat er een om op te bouwen? En ze heeft daar haar eigen duikerschool. En geen stuiver om op te zitten. Maar ze leeft een leven van haar droom. Haar lieve vader is niet meer. Maar ze ziet zijn kalme wijze ogen. Telkens, telkens weer. Toen geef je haar Dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is. En dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen. En we vergeten leven is vandaag. Dus geef je hart. lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendí en fuego, que no se enamore y hasta para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego.